Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro heeft een toeristenvisum aangevraagd in de VS. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Jair Bolsonaro zit sinds 30 december in Florida... en zou nu een visum voor de duur van zes maanden hebben aangevraagd. Zijn huidige visum kreeg hij toen hij nog staatshoofd was... maar dat loopt komende dag af. In zijn thuisland wordt onderzocht of hij betrokken was bij de opstand bij het parlement... drie weken geleden. De VS heeft nog niet gereageerd op vragen rondom de verblijfstatus van de Braziliaanse oud-president. Het afgelopen jaar zijn de meeste nieuwbouwwoningen in 10 jaar gebouwd. Dat meldt het CBS. In totaal werden 74.000 nieuwe nieuwbouwwoningen opgeleverd. Gemeente Amsterdam kreeg de meeste, zo'n 6800 nieuwe woningen. Het aantal nieuwe woningen komt nog niet in de buurt van het doel voor komende jaren. In het regeerakkoord is afgesproken om vanaf 2024 100.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen. Maar door het lager aantal vergunningen is de kans groot dat dat doel niet gehaald gaat worden. De topman van het Chinese techbedrijf TikTok gaat in maart naar Washington. Een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden wil dan van hem weten hoe het zit met de privacy van Amerikaanse gebruikers, de beveiliging van verzamelde data en ook of de Chinese regering daarbij kan. De app heeft in de VS meer dan 100 miljoen gebruikers. Prinses Beatrix is vandaag jarig. De oud-vorstin is 85 jaar geworden. Hoe ze haar verjaardag zal vieren heeft de Rijksvoorlichtingsdienst zoals gebruikelijk niet bekendgemaakt. Het zal waarschijnlijk een rustige verjaardag worden. Het grootste deel van haar kinderen en kleinkinderen zit op dit moment in het buitenland. Beatrix trad in 2013 af als koningin, maar blijft op de achtergrond actief door het brengen van werkbezoeken. Komende week is de jarige prinses ook bij de herdenking van de watersnoodramp. Het weer. Vannacht grotendeels droog, met in het noorden bewolking en misschien wat regen.